start. Freddy van met het NOS-journaal. In Irak wil het politieke blok van de Sjiïtische voormalige opstandelingenleider al-Sadr vervroegde parlementsverkiezingen. De spanning in Irak tussen Sjiïten en Soenieten is hoog opgelopen sinds de Sjiïtische premier Maliki de arrestatie heeft bevolen van de Soenitische vicepresident Hashemi. Die zou een doodseskader leiden. Hashemi is naar de Koerdische autonome regio in Noord-Irak gevlucht. Sinds het vertrek van de laatste Amerikanen uit Irak vorige week is het geweld er fors toegenomen. Daarbij zijn bijna 100 doden gevallen. Het dodental van de tropische storm Washi op de Filipijnen is gestegen tot 1453. De kustwacht heeft de afgelopen 24 uur weer tientallen lichamen uit zee gehaald. De tropische storm trof de Filipijnen anderhalve week geleden en ging gepaard met overstromingen en modderlawines. Er zijn nog honderden vermisten en zo'n 60.000 mensen zijn dakloos geworden door het natuurgeweld. Volgens de Verenigde Naties hebben bijna een half miljoen mensen behoefte aan hulp. Shell zegt dat het lek in een pijpleiding voor de kust van Nigeria onder controle is en dat de olievlek de kust niet zal bereiken. Het lek werd een week geleden ontdekt. De leiding tussen een drijvend productieplatform en een olietanker bleek te zijn gebroken. Sindsdien is meer dan 6 miljoen liter olie de zee ingestroomd. De olievlek drijft zo'n 120 kilometer uit de kust van Nigeria. Naar de oorzaak van de breuk in de pijpleiding wordt nog onderzoek gedaan. Tijdens het opruimen van de olie werd een ander lek ontdekt. Ook de olie uit dat lek wordt opgeruimd opgeruimd. de lancering van een Nederlandse communicatiesatelliet die vandaag zou plaatsvinden is uitgesteld. Dat is omdat de lancering van een onbemande Russische raket afgelopen vrijdag is mislukt. De start verliep goed, maar daarna ging het contact met de vluchtleiding verloren. Het was de vijfde mislukte lancering in Rusland in een jaar. Het weer blijft overwegend bewolkt, maar in het zuidoosten komt af en toe de zon door. In het noorden kan hier en daar een beetje regen vallen. Het wordt een graad of 9. Dit was het... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunten Lunetten en Veenendaal.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 I ain't trying to lead you on, just wanna ask if you might wanna give me your name, explain your status. You know, I see you time to time, you seem available. Don't mean shit, I know these bitches wanna settle you.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 Ze denkt dat ik niet bezig ben Terwijl ik nu alleen maar denk. Wat zij je zeil de wereld zeg maar wat je wil. Stijl hoeft niet. Zeg maar wat je wil. Stijl hoeft niet. Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee.